Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Canada gaat alle anticonceptie gratis maken voor vrouwen. De regering vindt het belangrijk om goede gezondheidszorg te bieden, ook voor mensen met weinig geld. Het gaat dus om alle anticonceptie, inclusief de morning after pill. Birth control pills can cost up to $300 a year. That's not cheap. Our plan to make common contraceptives free will mean that for 9 million Canadian women freedom of choice will truly be free. Het plan is onderdeel van een groot gezondheidsplan in Canada. Zo moeten straks ook diabetesmedicijnen worden vergoed. Bij een steekpartij in Waalwijk zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt. Zeven mensen zijn opgepakt, onder wie de gewonden. De steekpartij was op de parkeerplaats van een complex waar vooral arbeidsmigranten wonen. Volgens de politie ging het mogelijk om een ruzie tussen een prostituee, haar begeleider, klanten en andere bewoners van het complex. Opnieuw zijn er zo'n 150.000 Russen opgeroepen voor de dienstplicht. Het gaat eerst... <clears throat> Opnieuw zijn er zo'n 150.000 Russen opgeroepen voor de dienstplicht. Het gaat dit keer specifiek om mannen tussen de 27 en 30 jaar... die zich moeten melden en naar het front in Oekraïne worden gestuurd. Sinds de oorlog proberen Russen al onder de dienstplicht uit te komen. Zo wordt er veel gegoogeld naar hoe breek je een arm. De Hoogmis, Vlaanderen's Mooiste of gewoon de Ronde van Vlaanderen. Voor wielerliefhebbers is het vandaag een belangrijke dag... Een van de grote kanshebbers, Wout van Aert, die doet niet mee vandaag. Hij viel deze week hard tijdens een andere wedstrijd en heeft zijn borstbeen gebroken. En dus is volgens commentator Sebastian Timmerman... de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel nu de topfavoriet. Het wordt een beetje, denk ik, eh, met z'n allen tegen Van der Poel. Dat is voor ons natuurlijk wel makkelijk volgen. <laughs> Aan de andere kant voor Van der Poel natuurlijk buitengewoon lastig. Want op wie reageer je wel en op wie reageer je niet? Ook bij de concurrentie zullen alle ogen op hem gericht zijn.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 walk like a blind man Now my eyes are open And you are the only place for me yeah. Won't you hold on just for a while yeah. Please don't give up on me too 那。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 van Zandvoort, op 106.9 CFM piece of toast. Watch the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

time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking round.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 pretending, baby, it could happen. in this way be loved. mercy